zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Kabul heeft alle Amerikanen bij het vliegveld opgeroepen om het gebied te verlaten vanwege een specifieke serieuze dreiging. Details worden niet genoemd. President Biden waarschuwde gisteren al voor een nieuwe aanslag op de luchthaven. Amerikaanse commandanten noemden een aanslag binnen 36 uur zeer waarschijnlijk. Donderdag kwamen door een zelfmoordaanslag bij het vliegveld in Kabul... tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse soldaten om het leven. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn 10.000 mensen op de vlucht geslagen voor de orkaan Ida. Die ligt nu nog boven de, boven de golf van Mexico, maar komt naar verwachting volgende nacht Nederlandse tijd aan land. Er worden windstoten verwacht tot 220 km per uur. Sommige deskundigen denken dat Ida zwaarder wordt dan orkaan Katrina... die in 2005 een groot deel van de stad New Orleans verwoestte. Meer dan 1800 mensen kwamen om het leven. Twee Joodse belangenorganisaties doen aangifte tegen de organisator van een beurs... zondag in Houten... Op die beurs werden natievoorwerpen te koop aangeboden... waaronder dolken met hakenkruizen, SS-insignes, medailles... en ook twee jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. Bij één ster zat het identiteitsbewijs van de draagster. De vraagprijs was 2500 euro. TV-programma Kassa bracht de spullen met een verborgen camera in beeld. Paralympiër Jetse Plat heeft opnieuw goud gewonnen op de triathlon. De 30-jarige atleet was op de Spelen in Tokio ruim twee minuten sneller dan de nummer 2. Geert Schipper werd vierde. Plat won bij de vorige Paralympics ook al goud op de triathlon... Hij wil in Tokio drie keer goud winnen, ook bij de tijdrit en de wegrace in het handbiken.